Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werden scooters en auto's in de fik gestoken. Volgens Grapperhaus gaat het om gericht geweld. Dat is dus nog wat anders dan wat ook afkeurenswaardig is... dan eh, groepen jongeren die eh, eh, zich tegen politie keren en met stenen en met explosieven gaan gooien. Is ook absoluut iets eh, waar we eh, tegen ingaan. Maar dit is iets wat... Nog een stap ernstiger, want u zegt mm, bewust, sorry dat ik onderbrak, bewust gericht op ondermijning. Ja, ja, Zo, zo, zo zie ik dat. Volgens Grapperhaus gaat het om mensen die van railschoppen hun hobby hebben gemaakt, zoals voetbalhooligans. Rond deze tijd begint in Utrecht een woonprotest. Mensen verzamelen op het Jaarbeursplein en lopen een mars door de stad. Eerder werd al in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Manchester United moet op zoek naar een nieuwe trainer. De club heeft Ole Gunnar Solskjaer ontslagen. United staat er niet lekker voor. Gisteren verloren ze met 4-1 van Watford. En ze staan nu zevende in de Premier League. En terwijl in Oostenrijk sommige skipistes dicht zijn vanwege corona... gaat de boel in Frankrijk juist helemaal los. Onder meer in het populaire Val Thorens kun je lekker naar beneden roetje. Ze krijgen daar ook superveel boekingen binnen. En het skiën is coronaproof, vertelt deze skileraar. Met een covid-pas kom je binnen en eh, je kan skiën eh, zonder mondmasker. Alleen bij het aanschuiven aan de liften. En binnenin heb je nood aan een mondmasker. Ze hopen in Frankrijk dat er geen grote uitbraken komen in de wintersportgebieden... doordat in het land veel mensen geprikt zijn tegen corona. Het weer, nou aardig wat zon vandaag.